7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Staatssecretaris Blokhuis schrijft de Tweede Kamer dat er dit jaar inderdaad tot nu toe 30 meldingen van de ziekte de bof zijn. En dat zijn er meer dan in dezelfde periode de afgelopen vijf jaar. De Kamer had vragen gesteld over acht gevallen van de bof onder studenten in Utrecht. De Indiase luchtvaartmaatschappij Jet Airways heeft alle vluchten geschrapt. Dat is omdat het niet is gelukt een noodkrediet te krijgen. Daardoor kan de partnermaatschappij van KLM geen brandstof meer betalen. Jet Airways spreekt van een tijdelijke stop. Het bedrijf hoopt zo snel mogelijk weer te kunnen vliegen. Oud-president Garcia van Peru heeft zelfmoord gepleegd. Hij schoot zichzelf door het hoofd toen de politie hem in zijn huis in Lima wilde arresteren. Hij overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Garcia was twee termijnen president van Peru, één keer in de jaren 80 en nog eens van 2006 tot 2011. Tijdens zijn laatste termijn zou hij 100.000 dollar smeergeld hebben aangenomen van een bouwbedrijf. In Turkije is oppositiekandidaat Imamoglu na hertelling van de stemmen in Istanbul uitgeroepen tot winnaar van de burgemeestersverkiezingen en hij is meteen beëdigd. De AK-partij van president Erdogan heeft een verzoek ingediend om de burgemeestersverkiezingen in Istanbul, ruim twee weken geleden, ongeldig te verklaren, maar daarover moet de kiesraad nog een besluit nemen. En wielrenner Mathieu van der Poel heeft de Brabantse pijl gewonnen. In de sprint klopte hij Julian Alaphilippe, Tim Wellens en Michael Matthews. De laatste Nederlandse overwinning in de Brabantse pijl was 16 jaar geleden. Dat was in 2003 en dat was Michael Bogart. De spelers van Ajax zijn aangekomen bij de Johan Cruijff Arena. Daar stond veel pers en de trainer Ten Hag die stonden ze op te wachten. Ajax won gisteravond met 2-1 bij het Italiaanse Juventus... en plaatste zich zo voor de halve finales van de Champions League.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 tussen Hoofddorp en Knopenburgerveen 10 minuten vertraging. A9 ook maar Diemen tussen Knopende de Badhoefdorp en Honenrecht 20 minuten vertraging. Daar was een ongeluk, alle rijstroken zijn weer open. Op de N201 Hoofddorp-Hilversum in beide richtingen bij de Amstel Aquaduct 25 minuten tot 30 minuten.